van 11 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Nijmegen zijn een vader, moeder en een zoon van een balkon gevallen. Omroep Gelderland schrijft dat de moeder en zoon er slecht aan toe zijn. De vader raakte licht gewond. Het gezin was gisteravond bezig een zware metalen tafel omhoog te tillen. Plotseling brak de omheining van het balkon af en vielen de drie naar beneden. Ze zijn naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. In het zuidoosten van Turkije zijn drie militairen gedood bij een aanval door Koerdische militanten. Veertien anderen raakten volgens het Turkse leger gewond. De aanval vond plaats tijdens een militaire operatie in de stad Nusaybin. bij een andere aanslag in Turkije met een autobom is in de stad Gaziantep een politieman omgekomen. Ook raakten dertien mensen gewond, onder wie negen agenten. Beelden van CNN Turk toonden stukken van een autowrak, ambulances en brandweerwagens op de plaats van de explosie die op kilometers afstand werd gevoeld. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een moskee instortte. En nog eens 40 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde vrijdag. De moskee werd juist verbouwd en de meeste doden zouden dan ook bouwvakkers zijn. Een van de aannemers is opgepakt. Hij wordt verdacht van nalatigheid. Vanaf vandaag lopen bestuurders van oude vervuilende auto's in het centrum van Rotterdam het risico op een bekeuring. In het centrum en een aantal omliggende wijken mogen deze auto's sinds januari al niet meer komen. Maar de politie gaat het verbod nu echt handhaven. Het gaat om benzinewagens die ouder zijn dan juli 1992 en diesels van voor 2001. Automobilisten die het verbod overtreden kunnen een bon krijgen van 90 euro. Het weer in een groot deel van het land schijnt de zon. Alleen in het zuidoosten en oosten is het nog bewolkt met kans op wat regen. Maar vanmiddag breekt ook daar de zon door wordt 15 graden vandaag.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 Ruby Breff en Hank Jones met Willow Whip for Me. We gaan verder met Diane Reeves. Een album uit 2008, When You Know. En het nummer heet Today Will Be a Good Day. This song right here is a very special song to me. You see... the words of this song I can't really take full credit for having written because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song. And now I get to spread the good news and sing it to the world. Mm-hmm. dat was hem wel. Het wordt inderdaad een prachtige dag vandaag. Geen regen, geen wind voorspeld. En Diane Reeves eh, met Today Will Be A Good Day. We gaan verder met een eh, weersvoorspelling die, eh, die zeker ook morgen niet zal opgaan. Stormy Monday. U gaat luisteren naar Eva Cassidy. The call it stormy Monday. But Tuesday's just as bad They call it Stormy Monday But Tuesday's just as bad and Thursdays, oh so sad. U luisterde naar de prachtige stem van Eva Cassidy. Helaas veel te jong overleden voordat ze eigenlijk beroemd werd. En ze heeft niet de kans gehad om nog veel meer mooie muziek te maken. Het komt van een live album Nightbird. En daar ga ik vast nog veel meer van draaien, want het staat vol met deze prachtige nummers. Volgende artiest die ik ga draaien heet eh, Harold Mayburn. Een eh, pianist, een legende ook. Hij heeft een heel speciaal album opgenomen, dat heet Afro Blue in 2015. En hierin wordt hij vergezeld door vele grote vocalisten. Waaronder Gregory Porter, Nora Jones, Jane Monheit en Kurt Elling. Nu gaat luisteren naar ehm, Afro Blue. En daarin wordt eh, Harold Mayburn vergezeld door Gregory Porter. Maar ook door ehm, eh, bijvoorbeeld eh, Jeremy Pelt, Eric Alexander en Steve Tur. Afro Blue van Harold Mayburn. it and I get it on. La la la la la la la la we need a That when ready, la when baby we dream. Go ahead and dream of a land. La la la la. la Harold Mayburn with eh, Gregory Porter. Alles wat die Gregory Porter aanraakt is eigenlijk mooi. Hij heeft een fantastische stem. En ook hij staat dit jaar op North Sea Jazz. En helaas ga ik hem weer niet tegenkomen. Omdat ik op een andere dag ga. Een album waar hij ook op meezingt, Gregory Porter, is een album van David Murray en zijn Infinity Quartet. Be My Monster Love uit 2013 heet het eh, album. En ik ga ervan draaien Army of the Faithful. you have reach the unborn. We don't have regalia, a thunder of my halia. We don't dat was David Murray met Gregory Porter. Army of the Faithful, oftewel Joyful Noise. We gaan tempo ietsje terugschroeven met Kurt Elling. Ook hij staat dit jaar op Noordse Jazz. En eh, hij heeft in 2015 een eh, cd gemaakt, die heet Passion World... waarin hij muziek uit de hele wereld eh, bij elkaar zingt in verschillende talen. En voor, een, voor een Amerikaan vind ik dat erg knap. U gaat luisteren naar La Vie en Rose van Kurt Elling. surprising and enticing me to see my partner as the queen of all my being. I can't resist, she's a magnet that draws me, that thrills me and awes me. Everything I hold dear is dancing right here beside me. She's like a wish I made that somehow comes true every morning and brightens up my way. There's a shade of love in things that she'll say. The bloom is on the roses every day for my love and so for me. The dance is like a dream, swaying and waving under golden stars. The lights that sparkle in her eyes are emeralds and shiny diamonds, sparking up the night. A dance of dreaming never felt so right. Er wordt nog steeds hele goede big band muziek gemaakt. En u luisterde net naar Milt Jackson meets de Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Uh, zij hebben samen een aantal albums gemaakt, waaronder dit album Explosive uit 1999. En het nummer wat ik draaide was Back's Groove. We gaan verder met een artiest die je niet zo gauw in dit programma verwacht. Het is Saint-Germain. Het is de ehm, artiestennaam van de Franse um, muzikus Ludovic Navarre. En hij heeft een stijl gemaakt waar hij heel groot mee is geworden. Eind jaren 90, begin jaren 2000. Een combinatie van house en nu jazz muziek. Hij heeft heel lang niets van zich laten horen nadat hij eh, dat grote succes heeft gevierd. Hij heeft veel eh, gereisd en veel onderzoek gedaan naar welke stijlen hem aantrokken. En hij is met een nieuw album uit. En dat nieuwe album eh, heet ook Saint en ik ga nummer daarvan draaien, dat heet Henky Panky. luisterde naar Saint-Germain van het gelijknamige album Henky Panky. Een album vol met eh, invloeden uit eh, Afrika en u hoorde Malinese instrumenten. Samen met eh, natuurlijk saxofoon, elektrische gitaren en piano's. Een hele aparte en mooie stijl. De uitsmijter van vandaag ehm, is een speciale. Ehm, waarschijnlijk heeft u het in het nieuws wel gehoord dat Prince overleden is. En als iemand eh, overlijdt, een bekende artiest... dan zie je altijd overal verschillende ehm, herdenkingen... als oude concerten, speciale optredens. En zo kwam ik ook een eh, optreden tegen eh, van Prince... waarin Miles Davis optrad. Het was uit 1987... Het is het laatste nummer voor vandaag van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft. En ik spreek u over een maand weer. Dan ben ik weer terug met een, eh, met een nieuwe uitzending.